Wust bleef door een goede slotronde de Canadese Christina Gross voor in een tijd van 1.56.89. Martina Sablikova uit Tsjechië won het brons. Wust kreeg de gouden medaille meteen na de wedstrijd uitgereikt. Het is de tweede gouden Olympische medaille uit haar loopbaan. Vier jaar geleden won ze in Turijn goud op de drie kilometer. Margot Boer werd vannacht vierde, Annette Gerritsen zevende en Laurine van Riesen eindigde buiten de top 10. Nederland heeft nu drie gouden medailles gewonnen op de Spelen in Vancouver. Koningin Beatrix voert vandaag op Paleis Noordeinde gesprekken over hoe het verder moet na de val van het kabinet. Ze krijgt eerst demissionair premier Balkende op bezoek. Daarna spreekt ze met haar vaste adviseurs, vicepresident Cenk Willink van de Raad van State en de beide Kamervoorzitters. En tot slot staan ook de demissionaire vicepremiers Bos en Rauwvoet op de stoep. De zes ministers en zes staatssecretarissen van de PvdA stapten vrijdagnacht uit het kabinet. Als de koningin hun ontslag aanvaardt, dan gaat de regering verder als een rompkabinet met CDA en ChristenUnie. Verwacht wordt dat er binnen drie maanden verkiezingen voor een nieuwe Tweede Kamer worden gehouden. De Israëlische premier Netanyahu wil twee heilige plekken op de westelijke Jordaanoever de status geven van nationaal erfgoed. Het gaat om het graf van Rachel aan de rand van Bethlehem en een heiligdom midden in het centrum van Hebron, waar onder andere de resten van aartsvader Abraham begraven liggen. Het is een omstreden besluit van Netanyahu, want de twee plekken liggen in bezet gebied. De Palestijnse autoriteit heeft felle kritiek op het plan. Volgens een woordvoerder toont het aan dat er weinig hoop meer is op onderhandelingen en vrede.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 Voor 2 komt binnen, de Intercity. 3 maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Stemmen kan voortaan bij ieder stemlokaal binnen je eigen gemeente. Dus ook op weg naar het station. Combineer het nuttige met het aangename en stem waar het jou uitkomt binnen je eigen gemeente.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 that that that girl that that that that that that girl that that that that that that girl that that that that that that girl no no no no don't fuck with my heart no no no no don't fuck with my heart I wonder if I take you